Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. We zitten steeds meer in onze eigen bubbel. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau dat onderzoek deed naar rijke en arme Nederlanders. Door de huizenprijzen en doordat mensen verschillende soorten banen hebben... komen we elkaar minder tegen merken deze mensen in Eindhoven niks van. Ik vind het een hele fijne buurt. Ja, er wonen heel veel verschillende mensen, zoals eigenlijk in elke buurt. Ik denk dat de meesten in een huurwoning wonen en minder te besteden hebben, denk ik. Iedereen voor, ja, staat voor iedereen klaar en we hebben altijd leuk. En als je problemen hebt, dan komen ze ook allemaal jou helpen en zo. En eh, wij ook terug, hè. Maar contact met mensen in een rijke Eindhovense buurt is er dan weer nauwelijks. Volgens het SCP zorgen zulke eenzijdige leefwerelden voor ongelijke kansen en minder begrip voor elkaar. Er zijn 22 mensen opgepakt die fraude zouden hebben gepleegd met coronasteungeld van de EU. Ze komen uit Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije. Honderden miljoenen euro's van de EU, bedoeld om de economie van Italië na corona te helpen... zouden zijn weggesluist via een netwerk van accountants en notarissen. Opletten als je wel eens over de A7 rijdt in de buurt van Purmerend. Vannacht zijn daar werkzaamheden begonnen aan een grote brug. Daardoor kan je nog maar over één kant van die brug. En dus waarschuwt Rijkswaterstaat voor lange files. Omrijden kan alleen buiten de spits, want op de echt drukke tijden moet je een speciale ontheffing hebben om via sluiproutes te mogen. En er zijn in drie eredivisiewedstrijden gisteravond maar zes punten uitgedeeld. Volendam, Feyenoord, RKC, Almere, City en Ajax Go Ahead Eagles speelden allemaal gelijk. Alleen in die laatste wedstrijd werd gescoord. Ajax maakte een mooi doelpunt en stond lang 1-0 voor. Maar Go Ahead wist in de extra tijd toch de gelijkmaker te maken. Onze commentator spotte daarna iets opmerkelijks in het stadion. Ik zie ook een oorwurm. Oh nee, het is eh, John van Schip. Die eh, eh, kijkt als een oorwurm. Want het is echt drama voor Ajax. Dit kon er dan ook nog wel bij. Hè? Dan speel je een hele aardige wedstrijd. Sta je met 1-0 voor in de slotfase. Eigenlijk geen enkel probleem. En dan gaat Ramai in de fout. En eh, kan Go Ahead scoren. En dus werd het 1-1. Het weer nog een wisselend dagje met wolken en buien...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 Let's do it, let's do it. Come into my life, I'm down boy, with it. I yeah. you. Come on, come on. Come into my yes. life, boy, I adore you. I got to de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël belooft meer humanitaire hulp toe te laten via het noorden van de Gazastrook... heeft het oorlogskabinet van premier Netanyahu besloten onder druk van de VS. Wanneer dat gebeurt is nog niet duidelijk. In verschillende Europese landen zijn in totaal 22 mensen aangehouden voor fraude met coronasteun. Het geld was bedoeld om Italiaanse bedrijven te helpen, maar verdween naar bankrekeningen in andere landen. Rijkswaterstaat begint vandaag op de A7 met het versterken van de brug over het Noord-Hollands kanaal bij Purmerend. Dat gaat vijf maanden duren en betekent veel verkeershinder. Het weer nog vandaag zon en wat regen. In de loop van de middag droog, vrij veel wind en 13 tot 18 graden.